Twee uur. Gert met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft in Parijs een kort bezoek gebracht... aan de koshere supermarkt waar vrijdag een bloedbad werd aangericht. Omringd door tientallen beveiligers en politiemensen... stond hij stil bij de bloemenzee die bij de supermarkt is ontstaan. Bij de aanslag vielen vier doden. Ze worden in Israël begraven. Netanyahu kwam gisteren naar Parijs om mee te doen met de mars tegen terreur. Het nieuwe nummer van Charlie Hebdo is woensdag ook in Nederland te koop. Het satirische weekblad verschijnt niet alleen in het Frans, maar ook nog in 15 andere talen. Een rechtbank in Cairo heeft 26 mannen vrijgesproken die begin december waren gearresteerd in een badhuis. De politie deed een inval in de hammam omdat homoseksuelen er een orgie zouden houden. De mannen werden aangeklaagd voor losbandigheid en godslastering. De rechter oordeelde dat alle mannen onschuldig zijn en dat ze onmiddellijk op vrije voeten moeten komen. Na de uitspraak barst er gejuich los in de rechtszaal. Ze hebben onze levens verwoest, zei een van de verdachten. God heeft ons gered. In China zijn meer dan 100 mensen opgepakt in verband met een voedselschandaal. Ze worden verdacht van het verkopen van vlees van zieke varkens. Bendes kochten de kadavers op voor afbraakprijzen... en het vlees werd verwerkt tot spek, ham en olie. Ambtenaren worden omgekocht om de andere kant op te kijken. De Chinese voedingsautoriteit waarschuwde woensdag nog dat het slecht is gesteld met de voedselveiligheid en pleitte voor verscherpt toezicht. Vakbond De Unie stopt met stakingen en harde acties. Volgens de vakbond leveren die niets op. Voorzitter Kastelein zegt dat onderhandelen beter is. De achterban van de Unie bestaat uit middelbaar en hoger personeel... en volgens de Unie zitten de leden tegenwoordig niet meer te wachten op stakingen.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 my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again other side, on the other side.